Clemens Peters met het NOS Journaal. In Vlaardingen heeft de politie een jongen van 19 uit Strijen aangehouden. Hij gedroeg zich de afgelopen avond verdacht in de buurt van het huis van de loodgieter... die eerder het doelwit was van explosies. Toen de politie aankwam, sloeg de man op de vlucht. Daarbij liet hij een tas vallen waarin de politie later een explosief vond. Even verderop werd de man aangehouden. Drie dagen geleden was er voor het laatst een explosie bij het woonhuis van de loodgieter. Het was de tiende ontploffing bij een van zijn panden sinds vorig jaar mei. Het Witte Huis heeft Israël opnieuw gemaand tot terughoudendheid in Rafah. Het Israëlische leger heeft een aanval op de stad aangekondigd... terwijl in het gebied rond Rafah meer dan een miljoen Palestijnen zijn samengedrongen. Zonder maatregelen om hen te beschermen zal een aanval op Rafah uitlopen op een ramp... Zijn woordvoerder van het Witte Huis. President Biden liet zich vrijdag in soortgelijke bewoordingen uit... tegen de Israëlische premier Netanyahu. Die trekt zich vooralsnog weinig aan van de oproepen. Reisorganisatie OAT is in 2013 niet failliet gegaan door het beleid van de Rabobank, heeft het gerechtshof in hoger beroep geoordeeld. De oude eigenaren van OAT hadden 70 miljoen euro geëist. Ze vinden dat ze van de bank te weinig tijd hebben gekregen om nieuwe investeerders te vinden. De Rabobank zei eerder dat er andere oorzaken waren. Zo liep de omzet van OAT al jaren terug. Het rechtshof zegt ook dat een faillissement niet te voorkomen was met nieuwe geldschieters. Het was de derde keer dat de oude eigenaren van de reisorganisatie via de rechter een schadevergoeding wilden afdwingen. In de Champions League heeft PSV gelijk gespeeld tegen Borussia Dortmund. In Eindhoven werd het 1-1. De andere wedstrijd van vanavond, internationale uit Milaan tegen Atletico Madrid... eindigde in 1-0 in het voordeel van de Italianen. De returnwedstrijden zijn op 13 maart.